Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer praat over een nieuw kabinet. Zo net is daar een debat begonnen over de formatie. Verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag vertelt wat er wordt besproken. Officieel is dit een debat om de nieuwe informateur en de nieuwe opdracht van die informateur vast te stellen. Maar onofficieel gaat het opnieuw over het eh, vertrouwen in, eh, in premier Rutte. En of Rutte dus eh, in een nieuw kabinet ook de premier kan, kan blijven. In de Tweede Kamer zijn ze ook alweer boos. Heeft te maken met de benoeming van de nieuwe informateur. Die moet kijken wie er met wie in een kabinet kan. Gisteren werd duidelijk dat oud-P van de A-Kamerlid Mariette Hamer dat gaat doen. De grote partijen hadden dat al besloten voordat er in de Tweede Kamer over werd gedebatteerd. De landen van de VN-veiligheidsraad komen straks bij elkaar om te praten over het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Vannacht en ook vanochtend gingen honderden raketten over en weer. De VN maakt zich grote zorgen schreeuwende buren, boksen die net een tandje te hard staan... of iemand die voor de zoveelste keer de schuurmachine aanslingert. Sinds corona wordt er een stuk meer geklaagd over geluidsoverlast... zegt een bedrijf dat de politiecijfers op een rijtje heeft gezet... In alle provincies en gemeenten is meer geklaagd over geluidsoverlast dan in het jaar ervoor. En je kan weer geld storten op Giro 555. Er is een landelijke actie gestart om coronaslachtoffers in arme landen te helpen. Bedoeling is om zoveel mogelijk geld op te halen... zodat mensen over de hele wereld een coronaprik kunnen krijgen. Onder meer het Rode Kruis en Oxfam Novib doen mee. We zorgen ervoor dat de infrastructuur op orde is. Dat er campagnes zijn zodat iedereen gevaccineerd wil worden. Dat verpleegkundigen opgeleid zijn. En dat medische en de gezondheidszorg klaar is om, eh, om de vaccins te gaan zetten zodra ze er komen. De komende tijd rijdt er een collectebusbus langs priklocaties om geld in te zamelen. Het weer dan nog, nu nog volop zon. Vanmiddag meer wolken en een graad of 16. Bijna overal droog, alleen helemaal in het zuiden kan een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file tussen Wieringenwerf en Breeslanddijk 2 kilometer...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 They grill gleaming. gleaming. Candy paint, keep that whip cleaning. cleaning. They always be talking that country slang. We like beat that beat in the back beating. beating. I see so low from that chiefin'. I love how he keep my body screaming.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 Know to carry big things if you know what I mean. If I like the boys over there, they looking strong tonight. Just might give one the phone tonight. Phone in the dickies in my zone tonight. tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like that one may be the one tonight. if you know what I mean. is an army.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 Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Don't mind putting that on me. Where they at? herself enough love She live a life hand in a tight glove I wish that I could fix it, I could fix it for you to really fail.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 VVD-leider Rutte zei dat hij het advies van informateur Cenk Willing ter harte neemt... om niet te streven naar een dichtgetimmerd regeerakkoord. Door het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden... is het aantal doden in de Gazastrook opgelopen naar 43... onder wie 13 kinderen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Vijf Israëliërs zijn omgekomen. Het gaat zo goed in de supermarkten van Albert Heijn en de online verkoop bij bol.com... dat moederbedrijf Ahold de winstverwachting voor dit jaar heeft verhoogd. Mede door de coronacrisis werd er online twee keer zoveel omzet gedraaid als een jaar geleden.